Levi van Eck met het NOS-journaal. In Mali is bij Helm om het leven gekomen. Ook raakten zeker tien militairen gewond. De aanslagplegers lieten twee bomauto's ontploffen... en schoten meerdere mortiergranaten af. Ze konden dicht bij de basis komen omdat ze zich voordeden als VN-militairen. Sinds 2013 zijn zeker 162 militairen en VN-medewerkers om het leven gekomen in Mali. Dat maakt het de gevaarlijkste lopende VN-vredesmissie. De topman van reclamegigant WPP stapt op. Dat doet hij onder druk van een onderzoek naar ongepast gedrag. In een brief aan zijn werknemers schrijft de 73-jarige Martin Sorrell... dat hij zich verplicht voelt om op te stappen... omdat het onderzoek te veel onnodige druk op het bedrijf zet. Sorrell staat al jaren bekend als de ultieme Britse topverdiener... met een jaarloon van 83 miljoen euro. Martin Sorrell was ruim 30 jaar de baas van WPP... het grootste reclamebureau ter wereld. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad een resolutie ingediend... waarin de aanval van gisternacht op Syrië wordt veroordeeld. De resolutie krijgt alleen de steun van Rusland zelf, China en Bolivia. Volgens de Russische VN-ambassadeur is het internationale recht op een grove manier geschonden. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hadden met hun beschuldigingen naar de Veiligheidsraad moeten gaan... in plaats van het recht in eigen hand te nemen, vindt hij... De VN-ambassadeur van Amerika zei daarna dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over de chemische wapens van Syrië. De bouwsector heeft een nieuwe CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat de lonen structureel met 5,35 omhoog gaan. Bedrijven en bonden gaan ook samen nieuw personeel werven. Bijna alle CAO-afspraken gelden ook voor uitzendkrachten, inclusief de pensioenafspraken. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien bij minima van een graad of acht.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 You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our thing can only get better. Can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get deal with this disease.